Vijf uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Premier Rutte ontkent dat hij met PvdA-lijsttrekker Samson al heeft gesproken over een paars kabinet. CDA-lijsttrekker van Haarsma Buma zei gisteren in Nieuwsuur dat hij denkt dat Rutte en Samson daar in potlood al een afspraak over hebben staan. Eerder op de dag twitterde PVV-leider Wilders al dat een paars kabinet van VVD, PvdA en D66 al in de grondverf staat. SP-leider Roemer zei later dat hij daar ook van uitgaat. In het tv-programma 1 voor de verkiezingen ontkende Rutte dat. Hij zei dat hij zich altijd kapot heeft geërgerd aan partijen die de buit al leken te verdelen. Hij noemde dat een belediging voor de kiezer. De Italiaanse premier Monti wil een Europese top houden over anti-Europees populisme, waarin volgens hem grote gevaren schuilen. De premier signaleert oude stereotypen en oude spanningen, vooral in de relaties tussen Noord- en Zuid-Europa. Monti heeft al vaker gezegd dat de eurocrisis Europa uit elkaar kan trekken. Hij wil dat de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de EU in Rome bijeenkomen om zich over het populisme te buigen. Hij kreeg bijval van voorzitter Van Rompuy van de Europese Raad. Van Rompuy gaat proberen om een voor, eh, eh, om een voor eind 2014 geplande bijeenkomst naar voren te halen. De politie in Griekenland doet onderzoek naar een actie van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad. In een voorstad van Athene vielen vrijdag zo'n 30 aanhangers in uniform buitenlandse straatverkopers lastig. Ze vroegen hen om hun papieren en vernielden kraampjes en handelswaar. Er waren ook twee parlementsleden van Gouden Dageraad bij betrokken. De partij heeft zelf beelden van de actie verspreid. Op die beelden is te zien dat autochtone Grieken niet worden lastiggevallen. Omstanders wilden of durfden niet in te grijpen. Het weer, plaatselijk lage bewolking, nevel of mist. Overdag zonnig, met op veel plaatsen temperaturen boven de 25 graden. Aan zee iets minder warm, daar kan later op de dag een zeewind opsteken. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN, BNN 47. en leuk dat je luistert naar alweer het tweede uur van 4-7. Marcella, Milan, Dick, Mandy, Twan en David. Zij zijn deze week begonnen met BNN University. Zij hebben dit programma gemaakt en dat gaan ze ook het komende half jaar doen. En daarom leer je ze dit uur een beetje beter kennen in... Nou, in Crack the Playlist wilde ik zeggen. Dit is Radio 1. BNN, BNN, 4-7. Ja, dit is nog steeds 4-7. En leuk dat je nog steeds luistert. Wat ik aan het vertellen was, is dat je dit uur de feuten van BNN University wat beter gaat leren kennen. Want eh, zij hebben deze week de Crack the Playlist samengesteld. Normaal gesproken hoor je dan de favoriete platen van een bekende Nederlander. Maar omdat de nieuwe feuten van de BNN University zijn begonnen... gaan zij de favoriete platen laten horen. En we beginnen daarmee met Marcella. Marcella, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Welk liedje gaan we van jou horen? Ehm, als allereerst mijn, echt mijn all-time favorite. Het is een nummer van Green Day en het is een beetje een rustig nummer... wat je misschien van ze gewend bent. Eh, het nummer heet Time of Your Life en ik vind het, ik vind het bijzonder mooi en ik krijg er kipvel van. Dus, eh, Zit er nog een speciaal verhaal aan vast? Of is het gewoon echt eh, het gevoel dat bij het liedje hoort, wat je zo mooi vindt? het gevoel vind ik heel mooi. En het is wel een liedje waardoor ik echt ook wel een beetje kan huilen of zo als het tegen zit.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 Green Day, Good Riddance, een van de favoriete platen van Marcella van BNN University. Dit hele uur ga je de favoriete platen van de nieuwe feuten van BNN University horen. En eh, hier in de studio zit Milan. Goedemorgen, Lizzie. Goedemorgen. En wat is het? Ja, Justin Timberlake, een van jouw favoriete praten. Klopt, ja. Like I Love You, waarom? Nou, dat was... Eh, ten eerste, mijn eerste cd stond die op, die ik per se wilde hebben. En die kreeg ik pas... Ik was uh, een tijdje ziek en die kreeg ik pas nadat ik... naar een of andere Puna dokter was geweest. En dat wilde ik niet. Mijn moeder zei, weet je wat? Een Wat is een Puna dokter Nou, iemand met... Eh, ja, allemaal van die kleine zalfjes of zo, of druppeltjes. Dat mijn moeder de homeopathische zoiets, Ja, eh, niet... zoiets. Ja. ja. Wat, eh, wat, had je dan? Ja, een soort van, ja, een soort van vijver. Geen vijver, maar het kwam in de buurt, zoiets. Maar toen kreeg ik dus die cd. Het was een dinsdagavond, weet ik nog heel goed. <laughs> ik wilde hem per se hebben. Het was donker buiten en eh, het eerste liedje, nummer twee van de cd... was Justin Timberlake, Like I Love You. Just something about you. I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin. Feel good, right? Listen. I kinda notice, and when I in your colorful face. It's kinda weird to me since you're so fine it's up to me, your face will change.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 En om jou een beetje beter te leren kennen... willen we graag weten wat jouw favoriete plaat is. Nou, ik heb er heel veel, maar een van mijn favorieten... dat is toch wel uh, Tim Shell van Manfred eh, Mumford Sons. Um, het zit hem voornamelijk in de tekst. Het eh, gaat over eh, familiebanden en hoe belangrijk die, eh, die voor je zijn. Ehm, dat die je helpen om verder te komen in het leven. Maar uiteindelijk concluderen ze wel, je moet het wel allemaal zelf doen. En ze speelde op Lowlands twee jaar terug in de Alfa mhm. op zondag. En toen deden ze dat nummer en ik stond ook daadwerkelijk naast mijn broers, dus naast mijn familie. En toen dat nummer werd gespeeld en iedereen zong mee en ik keek die gasten aan... had ik echt wel het gevoel dat we aan het zweven waren, zonder dat we wat op hadden. Echt prachtig. you are not. Mumford Sons Tim Shell. En ondertussen is hier in de studio aangeschoven Mandy van BNN University... om een van haar favoriete platen aan te kondigen van Runaway van Kanye West. Ja, klopt. Waarom is dat zo'n bijzonder nummer voor jou? Ehm, ik heb hiervoor eh, gedanst heel lang. En ehm, toen op een gegeven moment ben ik geblesseerd geraakt en ben ik medisch afgekeurd. En het laatste moderne stuk wat ik heb gedanst was eh, op Kanye West, Runaway. En dan de volledige versie, zeg maar, want die duurt best wel lang. En ehm, die heb ik ook afgesloten met mijn speech en alles. Dus die, dat was echt mijn laatste dans die ik kon doen. En kan je een beetje beschrijven hoe die dans eruit zag? Ehm, het, het begon heel erg, je hoort eerst die piano's en zo... en dat, dat moest heel erg paniek uitstralen. Gewoon verdwaalde paniek. En daarna, ehm, ja, gewoon weg, weg willen gaan. Kanye West, Runaway. have a toast for the assholes. Let's have a toast for the scumbags. Every one of them that I know. Let's have a toast for the jerk offs. That'll never take work off. Baby, I got a plan. Run away fast as you can. Run away from it. Then to get crazy. Why can't she just run away? Baby, I got a plan. Run away as fast as you can. 24 7, 365. She still stays on my mind. I I, I, I did it. Alright, alright, I admit it. Now pick your next move, you can leave or live with it. It could buy cream with that motherfucker off top off. Split and go where? Back to wearing knockoffs high. Knock it off. Neiman's shop it off. Let's talk over my ties. Waitress, top it off. Dwarf like vultures wanna fly in your Freddy loafers. You can't blame them, they ain't never seen Versace sofas. Every bag, every blouse, every bracelet comes with a price tag, Maybe face it. You should leave if you can't accept the basics. Plenty of tools in a ball bowling looking matrix. Invisibly set, the Rolex is faceless. I'm just young, rich, and tasteless. P. Never was much of a romantic. I could never take the intimacy. And I know I did damage. Cause the look in your eyes is killing me. I guess you knew an advantage. Cause you could blame me for everything. And I don't know how I'ma manage. Let's have a toast for the assholes. Let's have a toast for the scumbags. Every one of them that I know. Let's have a toast for the jerk offs. That'll never take work off. Maybe I got a plan. Run away fast as you can. Runaway van Kanye West, uitgekozen door Mandy van BNN University. Zij vertelde net dat ze hier haar allerlaatste dans op heeft gedanst. En eh, we draaien dit hele uur de platen van de feuten van BNN University... omdat zij vanaf vandaag iedere week dit programma gaan maken. En daarom dacht ik, is het wel leuk om ze via hun muziek een beetje beter te leren kennen. En hier in de studio zit nu Twan. Ja, goedemorgen. Twan, goedemorgen. Jij eh, hebt een plaat uitgekozen van The Q4. Yes, The Q4. Eh, ik heb een paar jaar geleden op Lowlands heb ik ze ontdekt. En dan vind ik het leuk aan muziek en aan festivals. Dus je ontdekt altijd wel dingen die je normaal gesproken niet zo snel ja, zou gaan luisteren, omdat je het gewoon niet kent. En eh, ja, ik liep op een gegeven moment eh, brakjes, eh, s ochtends over het terrein rond en ik beland in een tent en ja, daar stonden de Q4 te spelen. En ja, prachtig. Ik was meteen verliefd eigenlijk. En wat, wat is er zo specifiek zo mooi aan deze band? Nou ja, ik, het, is gewoon, het is gewoon hele chille muziek. En ja, je, bent gewoon, je komt er gewoon een lekkere tot rust bij wel. Ja. We gaan luisteren naar het nummer One of These Days. heeft dat nog een speciale betekenis? Of? Nou, dat was eigenlijk volgens mij ook het nummer waarmee ik eigenlijk binnen lopen in de tent. Dus dat is wel het, eerste nummer wat ik eh, ooit van ze gehoord heb. One of the Day, die, eh, moet ik het wel goed zeggen natuurlijk. Misschien moet je mezelf gewoon even nou, hier, de Q4 met One of the Day. Zo, nou doe ik het <laughs> zelf ook fout. Verkeersinformatie. Een spookrijder. Rijdt u op de A10, de ring van Amsterdam, van Volendam naar de Nieuwe Meer... dan komt u tussen het knooppunt Watergraafsmeer en het knooppunt Amstel een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A10, de ring van Amsterdam, van Volendam naar de Nieuwe Meer... dan komt u tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Amstel een spookrijder tegemoet. Tot zover. En wij gaan door met de cue voor One of These Days. Q voor One of These Days. Uitgekozen door Twan van BNN University. En eh, inmiddels is aangeschoven nummer 6, feut nummer 6, David. Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen. Wat is jouw favoriete plaat? Eh, nou, ik moet zeggen, ik werd helemaal gek toen ik hoorde dat we twee plaatjes uit mochten zoeken. Want ik, ja, ik wilde al honderd. Maar ik wist in ieder geval, <laughs> deze moet erbij. Ik heb eh, een Ramses Shaffi liedje meegenomen. Want ik ben echt al van een kind af aan mega Ramses Shaffi fan. En eh, moet ik het zeggen welke het is? Ja, zeg ja? Eh, eh, het, liedje Zonder Bagage, zo heet hij. En waarom, waarom dit nummer? Nou, het hadden er wel ook tien andere kunnen zijn in principe. Maar deze vind ik wel het mooiste, omdat... Ik had, dan, ik had dan ook net zijn biografie gelezen en het gaat er eigenlijk over... hij was echt volledig aan, lager wal. Hij was zijn man kwijt, hij was zijn werk kwijt, hij was zijn huis kwijt. En dan is hij er eigenlijk, dan ziet hij de lol er wel van in... en maakt hij er wat positiefs van. En dat vind ik wel ja, heel zweverig, maar wel gewoon een heel mooi liedje. Maar David, mag ik wat vragen? Hoe oud ben jij? 21. En dan ben je zo'n Ramse Shaffi ja, Dit is allemaal van voor jouw tijd. Het is, het is zelfs zo erg. Begin dit jaar toen was er een soort van veiling met allemaal oude spulletjes van hem. Ja, dat ging naar goed ja. doel. <laughs> en ehm, ja, daar moest ik heen. Dat was in zijn oude woning op de Keizersgracht in Amsterdam. En toen heb ik een trui gekocht van hem. Dus ik heb voor vijf... Nou, dit is niet... <laughs> ik wil net kijken. je eh, voor de mensen die op de webcam kijken. David die heeft een beetje een Mart Smeets-achtige trui aan. Valt wel mee, hij oh, komt van de Primark. <laughs> hij is wel retro in ieder geval. Dus ik dacht, misschien is dat hem. Maar dat is een, hoe ziet die trui van Ramses Shaffi er dan ja, hij heeft een, bloemetje, een soort bloemetjesmotief. En eh, er zijn ook een, het is een beetje kersttrui, weet je wel. Echt zo'n hele fouten. Maar hij is echt bloedend heet. Dus ik heb hem nog niet aangehad. Het moet echt 10 graden vriezen. Maar hij is van Ramse Shaffi geweest. En hoeveel heb je daarvoor betaald? 25 euro, maar... Ja, het is echt... Wat een eh, koopje. Ja, ja, dat gewoon in Amsterdam. We gaan naar hem luisteren. Ramses Shaffi, zonder bagage. De wereld heeft mij failliet verklaard. Ik heb me nog nooit zo goed en licht gevoeld als nu. Ik heb me nog nooit zo schoon en bevrijd gevoeld als nu. Weg met de kroegen, weg voor zuip, weg zijn de katers, dronken platers. Glazige morgens en zorgens, niet te betalen. De wereld heeft mij failliet verklaard. Het is een verbazingwekkend lot waar men mij mee stoorde. Een verbazingwekkend slot van wat eens bij mij behoorde. Geen parasieten, geen geblij, geen stroop meer en vrij, Geen gelik meer, het is voorbij, niets meer te halen. De wereld heeft mij failliet verklaard. Het is een geschenk van God en niet van de maatschappij. Het is een geschenk van God en dit is wat hij zei. Je moet weer werken, je moet weer zingen, je moet weer lachen je moet weer geven en beleven, je moet weer stralen. De weg is vrij, de weg is open, de weg is mateloos van mij. Zonder bagage kan ik weer lopen, want ik ben nu vogelvrij. De wereld heeft mij failliet verklaard, ik ben ontstegen aan het hoofdkakeel. Ik ben ontstegen aan het matte oordeel. Ik heb niets meer te verliezen. Ik heb alleen te winnen, te beminnen, te beginnen. Ik ben niet meer dat de hand. David is 21 jaar en een van zijn allerfavorietste platen is van Ramses Shaffi, Zonder Bagage. Dat vertelde hij net. David is één van de feuten van BNN University. En dit hele uur luisteren we naar hun favoriete muziek. Omdat ja, zij gaan vanaf deze week dit programma maken. En dan moet je toch een beetje weten wie die mensen zijn. En hoe kan je dat beter leren? Hoe kun je mensen beter leren kennen dan gewoon even een kijkje te nemen in hun platenkast. Marcella is weer terug hier. Yep. We hoorden eerder al Green Day, Good Riddance van jou. Ja. En je hebt nog een nummer uitgekozen. Bush, Little Things. Bush, dat is die band met de man van Gwen Stefani, toch? Ja, ja Gavin Rossdale de frontman eh, van Bush. En eh, ja, dit nummer is voor mij bijzonder, omdat ik, ik, hou heel erg van rock. Snerpende gitaren, daar kan je mij echt midden in de nacht voor wakker maken. En ik, eh, ik was, vanavond was ik nog op Appelpop in Tiel. En daar speelden ze live. En ik ben heel sneaky helemaal naar voren gekropen... zodat ik ongeveer tegen het podium aanstond. En hij begint met dit nummer en ik hoor de eerste noot en ja, bij mij, dan is het gewoon gaan. Dit is voor mij het, springen en iedereen deed mee en ik zag hem op zijn gitaar en ik dacht... Dit nummer moet ik vannacht nog laten horen. Maar die Gavin Rosdale, ik weet het nog van vroeger uit de hitkrant. Dat was een hele knappe man. Hoe, hoe is hij tegenwoordig? Ik, heb, ik heb ze namelijk al heel lang niet meer gevolgd. Nog, nog veel knapper. Ik weet niet hoe oud hij is. Volgens mij is hij echt al 45 plus of zo. Ja. Maar die man heeft een lichaam... En hij is toch ook al... Is hij nou nog steeds samen met Gwen Stefani? Ja, volgens mij wel. Ik ik spreek hem niet zo heel vaak, maar... nee, nee, nee, precies. Volgens mij eh, wel, ja. Nou, je hebt hem vandaag nog gezien, bijna aan kunnen raken, toch? Ja, ja eigenlijk wilde ik nog zo mijn nummer aan hem geven. Ik weet het niet, maar niet gelukt. Maar je hebt in ieder geval wel staan springen op het nummer Little Things van Bush. Radio 1, dat moet ook wel eens kunnen, hè? zo in de vroege ochtend. Little Things van Bush, uitgekozen door Marcella. Die stond ook net eh, even hard met haar hoofd te schudden op dit liedje. En inmiddels is eh, Milan weer hier van University. Hello again. Eh, hello again. We hebben ze allemaal gehad. We horen dit hele uur de favoriete platen van de nieuwe lichting Feuten, zoals we ze bij BNN noemen. De mensen die dit programma maken, de Feuten van BNN University. En welk, nummer, welk tweede nummer moeten we van jou horen? Ehm, editors met Racing Reds. En waarom? Nou, ja, ik heb het nummer ooit een keer toen TMF nog TMF was, zeg maar, met <laughs> videoclips echt. Toen zag ik dat en toen vond ik het eigenlijk helemaal niks. En mijn broertje, die is toen echt een jaar lang elke dag bijna gaan draaien, want die vond het geweldig. En na een jaar ben ik het pas gaan waarderen. Die stem, het, heeft gewoon echt een incubatietijd nodig gehad bij mij. Echt, ja. Maar je vond... Oh, eh, we onderbreken even uh, de, zijn spookrijder. Rijdt u op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... dan komt u tussen knopen Diemen en Muiden-Oost een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... dan komt u tussen knopen Diemen en Muiden-Oost een spookrijder tegemoet. Tot zover. Nou, de tweede spookrijder van de avond alweer. Pas op. In ieder geval op de A1, de verkeersinformatie zei het net. Milan, we waren bij jou gebleven. We hadden het over Editors Racing Reds. Een van jouw favoriete platen. Maar je, vertelde net, ik vond het in het begin echt verschrikkelijk. Maar hoe kan je van iets dat je echt verschrikkelijk vindt... het in één keer heel erg mooi gaan vinden? hoe, is dat gegaan? Dat vraag ik me ook af. Nee, ik vond die stem... Het is natuurlijk, tenminste, ten eerste is het een heel, best wel een dramatisch, heel melancholisch... heel groot nummer of zo op de een of andere manier. En die stem, daar moet je gewoon heel erg aan wennen. Tenminste, ik moest er heel erg, erg aan wennen, ja. ja. Mag maar, super mooi. We we gaan, ik, ben, ik, heel eerlijk gezegd, ik ken het nummer niet. We gaan, het, we gaan er zo naar luisteren. Mhm. Maar ga je iets, nu, <laughs> ons niet iets voorschotelen waar we echt een jaar lang over moeten doen... voordat we het een beetje leuk gaan vinden? Nee. Nee? Nee hoor. We gaan er naar luisteren. Editors Racing Reds. When the time comes that you're no longer there again my nightmare. Words spill from my drunken mouth. I just can't keep them all in. I keep up with the racing rats and do my best to win. go outside yet. It's not your time to play. Standing at the edge of your town with the skyline in your eyes, reaching up to God. The sun says it's goodbye. Editors Racing Reds. En inmiddels is hier aangeschoven in de studio Dick van ah. BNN University. Daar was hij weer. Daar was hij weer. We hebben net van jou het liedje van Mumford Sons gehoord. Dat is eh, een van jouw allerfavorietste platen. Ja, vond jij hem? Ja, ik vind, ja, ik vind hem schitterend. Mooi hè? Een kippenvel. Kippenveldnummer. Maar dat volgende die je hebt uitgekozen, Jesse D, Alive and Kicking? Die ken je niet volgens mij. Nee, die ken ik niet. Nee, die is ook eh, redelijk onbekend hier in Nederland. Als je ook op YouTube zoekt, hij heeft echt maar een paar duizend hits. Ehm, heel raar, want het nummer is uh, onwijs goed. Ehm, we waren een keertje eens donker geraakt. Ehm, waren we eens doorzakken bij mij thuis. En dat ik me de volgende dag verslapen voor mijn werk. En dat ik mijn broer me wakker gemaakt van, kan je me naar mijn werk brengen? Het was anders eh. toch wel twintig minuten fietsen. En toen zijn we in de auto gaan zitten, nog wel redelijk aangeschoten. En toen kwam dit nummer op, die had, die had hij een cd van. En hoe verder het nummer kwam, hoe meer we begonnen mee te zingen, mee te blaren. We eigenlijk weer hartstikke gezellig werden. En uiteindelijk zo liep het te slingen dat we bijna nog een ongeluk hadden eh, veroorzaakt. En op het moment dat het nummer afgelopen was, stond ik voor mijn werk. Dus dat is de herinnering die ik aan die eh, plaat heb. Jesse D, Alive and Kicking. Take it from me. and sounds, taste and touch never meant so very much, and I can feel so much more for me, it's good to be alive and kicking. You don't realize till you almost die everything that you'll be missing. Take it from me, it's good to be die. Everything that you'd be missing. Jesse D, Alive and Kicking. Uitgekozen door Dick van BNN University. En hier in de studio, Mandy weer voor het tweede nummer dat zij heeft uitgekozen. We hoorden net eh, van jou Runaway van Kanye West. Ja. Je vertelde dat je daar eigenlijk je laatste dans op hebt gedanst. Klopt, ja. Eh, nadat je geblesseerd was geraakt en niet verder kon met de dansacademie. Klopt. Wat is het volgende nummer dat we van jou te horen krijgen? Eh, het volgende nummer gaat niet zo heel lang terug. Die is van eh, Frank Ocean. Eh, en dat is het nummer Last. Omdat ik ben net afgestudeerd. En toen kom je... Nou, ik denk dat iedereen dat wel een beetje kent. Sommige mensen van heel vroeger. Je op zo'n punt zit van... Oké, wat moet ik nu gaan doen? Ik heb geen studie meer. Ik moet nu echt allemaal hmm. zelf gaan doen. Een beetje zo'n punt dat je niet meer weet wat je moet doen. Dat je een beetje last bent. Maar nu heb ik hem weer gevonden. Hier ben bij BNN. Double D, Big foot breast on my baby. Triple weight, couldn't wait the love I got for the girl. And I just wanna know why you ain't been going to work. Boss ain't working you like this. He can't take care of you like this now you're lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost. Got on my buttercream, silk shirt, and it's Versace. Hand me my triple A, so I could wait to work. I got on your girl. No, I don't really wish, I don't wish the titties were sure. No, have I ever, have I ever let you get caught? lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it. out here cooking dough. Cooking dough. I promise she'll be whipping meals up for a family of her own someday. Nothing wrong, nothing wrong, nothing, nothing wrong with the life. start Lost, Frank Ocean, uitgekozen door Mandy. Twan is hier weer in de studio voor zijn tweede nummer. Jay-Z, Rock Boys. Ja, Jay-Z. Jay-Z is wat mij betreft denk ik wel de koning van de hip Ja. En ik, eh, ik was een tijdje terug naar een concert van uh, Jay-Z samen met Kanye West in het Gelderdome. Toen vond ik het heel jammer dat hij dit liedje niet deed. Eh, want ik vind het echt een plaat die ik gewoon makkelijk vijfde keer op repeat kan zetten op mijn iPodje. En gewoon ja, lekker luisteren. En, Nou, dat doen we niet. We draaien hem nu gewoon Eén keertje vind ik ook al heel goed. <laughs> Jay-Z, Boy. And when it's Hove, my man. Speech. First of all, I want to thank my connect. The most important person with all due respect. Thanks to the duffel bag, the brown paper bag, the Nike shoe box for holding all this cash. Okay. Boys in blue who agreed before the badge. Okay. The first pusher who ever made the stash. Okay. The rock boys in the building tonight. Hey. Oh, what a feeling I'm feeling like. Hey. Thanks to the lanes, niggas with bad aim. Thanks to a little change, I tore you out the Bullet wounds will stop your buffoonery. Thanks to the pastor rapping at your eulogy. To little Kim and them, you know the women friend who carry the word cross state for a gentleman. Yeah, thanks to all the hustlers, and most importantly, you, the customer. The rock boys in the building tonight. Oh, what a feeling I'm feeling like. You don't even gotta bring your paper out. We the dope boys of the year. Drinks is on the house. The rock boys drinking, how I'm chilling, I'm killing this ice. Hey. You don't even gotta bring your purses out. We the dope boys of the year. Drinks is on the house. We in the house, house, house. We in the house, house, house. Hey. Let your hair down, baby. I just hit a score. Pick any place on the planet. Pick a shawl. Take what the falls, bigger than figure more. Cause they forgot to account what I did with the fraud. Pick a timeless, let's pick apart some stars. Pick a weekend for freaking for figure falls. I figure cuts than Britney. That means it ain't stepped on. Dig me. Rock boys in the building tonight. Hey. Oh, what a feeling I'm feeling like. Hey. You don't even gotta bring your paper out. We the dope boys of the year. Drinks is on the house. The, house. the rock boys in the building tonight. Hey. Look at how I'm chilling. I'm killing this ice. Hey even gotta bring your purses out. We the dope boys of the year. Drinks is on the house. Rare Porsches, rare portraits, rare guns. If you dare come near the fortress, this apple sauces from the apple orchard. This kind of talk is only reserved for the bosses, which means I get it from the ground. Which means you get it when I'm around. Rich niggas, black bar mitzvahs, Mozart top is a celebration, bitches. Nah, I wish for you 100 years of success, but it's my time. Cheers, toast to crime. Number one D-boy, shame him can rhyme. The rock boys in the building tonight. Hey. Oh, what a feeling I'm feeling like. Hey. You don't even gotta bring your paper out. We the dope boys of the year. Drinks is on the house. The rock boys in the building tonight. Hey. Look at how I'm chilling. I'm killing this ice. Hey. You don't even gotta bring your purses out. We the dope boys of the year. Drinks is on the house. in the building tonight. Oh, what a feeling I'm feeling life. You don't even gotta bring your paper out. We the dope boys of the year. Drinks is on the house. The rock boys in the building tonight. Look at how I'm chilling, I'm killing this ice. You don't even gotta bring your purses out. We the dope boys of the year. Drinks is on the house. She's home. baby. <laughs> Jizzy Rock Boys, het nummer van Twan. En eh, we hebben dit hele uur de favoriete platen van de nieuwe feuten van BNN University gehoord. Zit er we nog hebben, eentje hier. hebben best wel smaak, hè? Ja, David, <laughs> jullie hebben best wel smaak. Ik heb ervan genoten. Goed zo. Jij mag de laatste plaat eh, bepalen. Ja, Welke is dat geworden? Ja, dat is een, eh, een, nummer van de Nederlandse rapper Typhoon. Het heet Horizon. En het uh, eh, leuke, het Typhoon is sowieso te gek. Als je niet kent, kopen, checken, weet ik veel. Of eh, gewoon zo meteen blijven luisteren. Ja, dat is een begin. Maar hij heeft dus een, hij heeft een album gemaakt met een band die heet Muppet Stuff. En dat is een beetje zo'n gypsy, zigeunerachtig bandje. En het album is eigenlijk nooit zoveel mee gebeurd. Terwijl dat, ik hoorde het gisteren en toen dacht ik, oh ja, shit, die, ga, die wil ik nu hier. Het is heel vrolijk, zomers, gypsy, zonnig, gezellig. Leuk. Horizon, Typhoon en Muppet Stuff. Sturen naar het einde van de horizon en zeg daar te blijven wachten op ons. Sturen naar het einde van de horizon en zeg daar te blijven wachten op ons. Ja, ja, daar waar het zaadje ondertussen uitgegroeid is tot plant. Blijf me kijken en vragen hoe dat de godsnaam kan. Waar alles komt tot stand, onder de grond in het zand. Waar wonderen ontstaan zolang een zonlicht ontvangt. Zoals hier van ons. Ik zou meer willen weten, maar laat liever los en zien we wat komt. Met mijn duim in de richting van de Mediterraan. Met een lach en een traan. Ik zeg het En ik ga, dit is Stuur naar het einde, zeggen dat ik kom. Ten tanden, borstel, gaspit, ik kom eraan. Op de bonnefoy, volg gewoon de zon. Volg mijn stoutse droom, gevolgd door mijn corazon. Gewoon gaan, we zien wel waar het schip strandt. Zolang het schip strandt op een schitterend strand met wit zand. Ja, ik stel eisen, we moeten nou eens kijken. Tijdens de reis voel ik alle zwaartekracht verdwijnen. Voeten van de vloer, en het voelt goed. Niet langer vastgeplakt, niet langer vastgeroest. Fok een programmaboek, horloge, regels en gewoontes. Ruim een rommel op en breek hele zooitje zeg een daar te blijven wachten op ons. Sturen naar het einde van de horizon zeg een daar te blijven wachten op ons. Sturen naar het einde van de horizon zeg een daar te blijven wachten op ons. Sturen naar het einde van de horizon zeg een daar te blijven wachten op ons. 1, 2, 3. 4000 op de toeren tellen. Skippenkaart of te plannen. mijn routes plan ik zelf. Druk op verzenden en ontvang met open hand. Creëren zooi kansen in mijn deel van een grote plan. Blijf wrijven. Vroeg of laat verschijnt de geest uit zijn flessen en vervult al je wensen één momentje weg. Totale rust in mijn kop, mijn geluk kan niet op. Gelukkig kan het nog. Gelukkig kan het nog, omarm het goede of verdrijf het. Volgens mij zit er niks anders op. Mijn reiskit bevat kleding en een aantal wensen. Met een hoop hoop in mijn pocket als noodoplossing. En onderga de weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg. Met intuïtie als tot verdwijnen wijzers van de klok. En zoek de vrijheid op. Typhoon en Muppet Stuff. En daarmee sluiten we het, laatste, of het e-, tweede uur van 4-7 af. Zometeen na, de klok, na het nieuws van 6 uur met Lieselot Thomassen... hoor je nog veel meer van de nieuwe feut van BNN University. Twan die gaat naar een dierenbegraafplaats. David die gaat naar een dromendokter. En Mandy die gaat naar het beloofde varkensland. En wat dat precies inhoudt, dat hoor je zometeen na 6 uur en nog veel meer. Tot zo!